Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. We moeten zo snel mogelijk aan de corona-boosterprik, zegt IC-baas Diederik Gommers. Hij waarschuwt samen met collega's voor code zwart. Als het zo doorgaat zijn er binnenkort meer patiënten dan dat er IC-bedden zijn. En moeten ziekenhuizen dus gaan kiezen wie ze wel en niet behandelen. Deze Amsterdamse IC-arts snapt niet waarom we niet eerder al begonnen is met de extra prikken. Als je kijkt naar de manier waarop we het vaccin eh, toegepast hebben... waarbij het eerste prik werd gegeven, gevolgd door een eh, booster na drie, vier weken... dat is eigenlijk de allerkortste tijd die je maar kan hebben tussen een eerste prik en een booster. En dat hebben we toen om goede redenen gedaan. Maar normaal is een periode veel langer. Dus die enkele maanden. En, ehm, dus we hadden wel kunnen anticiperen dat het effect van die vaccinatie dat dat zou afnemen. Het demissionaire kabinet wil ook wel derde prikken gaan zetten, maar op zijn vroegst pas volgende maand. Mogelijk komen er in de tussentijd wel nieuwe maatregelen. Dat horen we waarschijnlijk overmorgen. De Telegraaf denkt dat de zitplicht in de horeca terugkomt en dat kroegen en restaurants weer eerder dicht moeten. Ook moeten pretparken en dierentuinen gaan controleren op corona-QR-codes. Kerstboomverkopers willen dit jaar weer flink pieken. Vorig jaar verkochten ze bij elkaar bijna 3 miljoen bomen. Dat was een record. Dat hopen ze dit jaar te evenaren. Dat zoveel mensen vorig jaar een kerstboom kochten kwam waarschijnlijk door corona. Veel mensen wilden het toch een beetje gezellig maken. Over tien jaar is bijna een derde van alle nieuwe vrachtwagens en stadsbussen uitstootvrij. En over twintig jaar worden er helemaal geen modellen met dieselmotoren meer verkocht. Dat hebben elf landen afgesproken op de klimaattop in Glasgow. Het plan is bedacht door Nederland. De technologie heeft hier ook nog stappen te gaan. Maar dan is het ook snel een beetje kip-ei. Dus wij zeggen leg de lat nou hoog. Dat heeft bij personenauto's ook heel goed gewerkt. Ja, dat is ambitieus, maar alleen met ambitie lossen we het klimaatprobleem op. Ook onder meer Turkije, Canada en Oostenrijk doen mee. Het weer. In het zuidoosten krijg je de zon te zien. De rest van het land is het bewolkt. In het noorden valt er ook wat regen. En het wordt een graad of 11. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De enige file van dit moment staat op de A7 Hoorn richting Zaanstad... tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Zuid 5 kilometer.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 So when the night feels like forever mm, I remember what you said to me I know you've been hurt promise won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurt. us won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. just won't come The rain, it ain't permanent And soon we'll be dancing in the sun We'll be dancing in the sun And we'll sing your song together And we'll sing your song together And we'll sing your song together And we'll sing your song covered my fields of destruction.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 Over 20 jaar mogen alle nieuwe vrachtwagens en bussen geen CO2 meer uitstoten. Dat hebben 11 landen afgesproken op de klimaattop in Glasgow. Het is een initiatief van Nederland. Aan het einde van de eerste dag van het staatsbezoek aan Noorwegen... prees koning Willem-Alexander het land voor zijn voortrekkersrol in het klimaatdebat. Gisteravond ontvingen de Noorse koning en koningin het Nederlandse paar op het staatsbanket. In het Verenigd Koninkrijk mogen zeker 5000 rode iconische telefooncellen niet worden weggehaald. Dat heeft de Britse telecomwaakhond besloten.